Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Op de laatste dag voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer besloten... dat patiënten toch geen eigen bijdrage hoeven te betalen... voor logopedie, ergotherapie of dieetadviezen. Minister Klink wilde een eigen bijdrage van 10 euro per bezoek invoeren. De Kamer wil dat patiënten wel gaan betalen... als ze niet voor goedkope medicijnen kiezen... De Kamer wil verder dat het kabinet voor ruim 3 miljard euro aan bezuinigingen voorbereidt. Vorig jaar werd voor 2011 een bezuiniging van 3,2 miljard aangekondigd, maar die is nog niet uitgewerkt. Een meerderheid vindt het onverantwoord om daarmee te wachten tot Prinsjesdag... en wil dat het kabinet voor die tijd al met plannen komt. Minister De Jager ziet er weinig in. Toyota roept opnieuw auto's terug, deze keer omdat de motor plotseling kan afslaan... Wereldwijd zijn het er 270.000 van de merken Lexus en Crown, waarvan vermoedelijk een paar honderd in Nederland. De Japanse fabrikant wordt al meer dan een jaar geteisterd door technische mankementen aan zijn auto's en moest miljoenen voertuigen terugroepen. In de Pakistanse stad Lahore zijn gisteravond bij aanslagen zeker 35 mensen om het leven gekomen en meer dan 175 gewond geraakt. Volgens de politie lieten zelfmoordterroristen bommen ontploffen in een islamitisch heiligdom. Lahore is de laatste tijd vaker het toneel van geweld. In mei kwamen bij aanslagen 80 mensen om het leven. President Obama heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe sanctiewet tegen Iran. Met de strafmaatregelen hopen de Verenigde Staten onder meer de financiering van het atoomprogramma van de Islamitische Republiek te dwarsbomen. Amerikaanse banken en raffinaderijen kunnen worden gestraft als ze zaken doen met het Iraanse regime. In Rotterdam zijn gisteravond zo'n 8000 hekken neergezet langs het parcours voor de proloog van de Tour de France. Dat ging een stuk sneller dan was gepland. De tijdsdruk bij het neerzetten van de hekken was groot, omdat de wielrenners vanochtend het parcours verkennen en een training afwerken. De proloog wordt morgen verreden. Dan nog het weer. Het is vrij zonnig en broeierig.